tussen het noorden van de stad en de Zuidas is zeven keer uitgesteld. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de metro in 2005 al zou gaan rijden. Reizigers worden gewaarschuwd voor kinderziektes, zeker in het eerste halfjaar. Vorig jaar is er wereldwijd veel meer geïnvesteerd in zonne-energie dan in andere energietechnieken. Uit een rapport van de VN blijkt dat in zonne-energie 130 miljard euro werd geïnvesteerd. Dat is een groei van 18% in één jaar. En ook in Nederland groeien de investeringen. En dat komt door de aantrekkende economie en doordat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Het wordt toch extra druk op Schiphol deze zomer. De rechter heeft bepaald dat luchtvaartmaatschappijen de start- en landingsruimte mogen gebruiken die ze afgelopen winter niet hebben gebruikt. Schiphol zelf wilde dat niet, omdat het dan in de zomer te druk zou worden. Maar Corendon, TUI en EasyJet spanden met succes een kort geding aan. Volgens de rechter heeft Schiphol niet goed duidelijk gemaakt dat de extra vluchten tot problemen leiden. In Nuremberg worden volgende week ongeveer 20 aquarellen en olieverfschilderijen van Adolf Hitler geveild. Er is ook een portret bij, in olieverf, van een Française met wie de latere Führer een verhouding zou hebben gehad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hitler was toen als dienstplichtige gelegerd in Frankrijk. Het weer bijna overal droog bij een graad of 9.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 De meeste files worden nu wel korter. Alleen de nasleep van een paar ongelukken veroorzaakt nog wel heel veel verdraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... daar heb je nog 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt De Hoek en Sloten.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 Daarnaast mag afgetapte informatie alleen met buitenlandse veiligheidsdiensten worden gedeeld... als die geheime dienst werkt volgens de Nederlandse democratische normen. Mogelijk wordt ook de bewaartermijn van drie jaar voor verzamelde data... maar nog niet beoordeelde data ingekort. Een man uit De Lier die was aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van een broer van kroongetuige Nabil B. is vrijgelaten. Hij wordt niet langer verdacht van betrokkenheid of medeplichtigheid aan de liquidatie.